En nu is duidelijk in welke producten dat zit, vertelt mijn economiecollega Lisa Schallenberg. Het is vooral voedsel dat duurder wordt. Denk bijvoorbeeld aan vlees. Hoeveel last je ervan hebt hangt wel af van wat je koopt. Zo stijgt de prijs van kip bijvoorbeeld minder minder hard dan van rund- of varkensvlees. En wie vlees vervangt door vis, merkt nog minder van de inflatie. Dat is zelfs een beetje goedkoper geworden. Maar uiteindelijk zal iedereen het merken aan de kassa, want veel prijzen stijgen. Denk bijvoorbeeld ook aan de prijs van koffie. Ook ten opzichte van januari zijn de verschillen heel groot. Om je een beeld te geven, boter werd in een maand tijd 20% duurder. Een mobiel abonnement juist 6% goedkoper. Het containerschip dat gisteren op de Noordzee botste tegen een kerosinetanker gaat zinken. Dat verwacht de Britse Britse kustwacht. Er is ook goed nieuws over het vrachtschip, zegt correspondent Fleur Launsbach. Wat we gisteren niet wisten, maar nu wel, is dat het vrachtschip niet volle containers bij zich had van die gevaarlijke stof, die natriumcyanide. Eh, we dachten dat dat zo was. Het bleken lege containers te zijn waar dat in had gezeten. Dus die stof dreigt nu in ieder geval niet in de zee te komen. Eén bemanningslid wordt nog altijd vermist. Er wordt niet meer naar hem gezocht omdat de kans te klein is dat hij nog gevonden wordt. De Britse politie maakte net bekend dat ze iemand hebben opgepakt in verband met de botsing. Een man van 59. En gisteren werd er afgetrapt in Leiden en Den Haag. Vandaag is Utrecht aan de beurt. In die stad zijn vandaag geen colleges. Docenten en studenten staken vanwege de bezuinigingen van een miljard euro op het hoger onderwijs. Zo'n 2000 mensen liepen mee met een protestmars. Het is onrechtvaardig en eh, ik word er vooral boos van, denk ik. Het onderwijs is erg belangrijk, het onderzoek is belangrijk. Ik zat in een vergadering eh, een week geleden en ik keek om me heen en ehm, ja, het is klinisch onderwijs, we werken veel met eh, tijdelijke docenten. En eh, zeven, ja, zeven van de tien eh, zullen er niet meer zijn de komende paar jaar. Dus ik weet niet zo goed hoe we het rond moeten krijgen. De komende tijd wordt er ook in andere studentensteden gestaakt vanwege de bezuinigingsplannen. Het weer, toch nog aardig wat zon, behalve in het zuidoosten. Daar is het te bewolkt, valt ook af en toe een licht buitje. Morgen van alles wat, bij een gaat of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is goed op gang gekomen in Noord-Holland. De meeste oponthoud zien we nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidsendam staat een vrachtwagen met pech. De ook is dicht en de vertraging is een half uur. De A5, hoofddorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9, Amstelveen richting Alkmaar.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 De Kamer is tegen het nieuwe defensieplan van 800 miljard euro van de Europese Commissie. Veel partijen hebben moeite met de financiering waarvoor de landen hun begrotingsregels mogen negeren. De Filipijnse oud-president Duterte is op weg naar het internationaal strafhof in Den Haag. Dat wil hem berechten voor misdaden tegen de menselijkheid in zijn bloedige binnenlandse oorlog tegen drugs. Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium uit Canada worden misschien verdubbeld naar 50 procent. Het mogelijke besluit verscherpt de handelsoorlog tussen de VS en Canada. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kusten, een bui en minima tussen 0 en 4 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en een enkele bui bij een graad of 8. always crazy like that And I watched from my window Always felt I was outside some comment on the weather.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 Better on your pump, I'll let my chat. And if you tell me, I'll let my chat. Better on your pump on me, I'll let my chat. And if you tell me, I would, I'll let my chat. Clean me good, clean me good. I'll let my give it up, give it up. I'll give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. I'll let my give it up. Girl, they want me, come cool me. Uh-uh. This girl on a groupie. I would uh-huh. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in my, give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up.